Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het noorden van Israël is gisteravond laat en aan het begin van de nacht het luchtalarm afgegaan. Volgens het Israëlische leger zijn er ongeveer 10 raketten het Israëlische luchtruim ingeschoten... en zijn ze vrijwel allemaal in de lucht uitgeschakeld. Op de grond zou alleen een man gewond zijn geraakt door neergekomen scherven. Hezbollah zegt dat het met tientallen raketten een Israëlisch militair vliegveld heeft aangevallen... Israël zei eerder dat het afgelopen dag op grote schaal aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Libanon. In Den Bosch is gisteravond een explosief afgegaan bij een makelaarskantoor. Er zijn geen gewonden, maar wel flinke schade aan het pand. Volgens de politie is er mogelijk vuurwerk gebruikt. In Tjaad zijn sinds juli ruim 500 mensen omgekomen door overstromingen, melden de Verenigde Naties. Meer dan 200.000 huizen in het Afrikaanse land zijn beschadigd en 70.000 dieren zijn verdronken. Ook andere landen in de regio hebben te maken met een extreem regenseizoen. In Nigeria en Cameroen heeft het ook veel meer geregend dan gewoonlijk. De minister van Water en Energie van Tjaat verwacht de komende dagen nog meer overstromingen. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn de zilveren krulstaarten uitgereikt. De prijzen voor schrijvers van beste film- en televisiescenario's van het afgelopen jaar... gingen naar Brit Snel voor de film Zomervacht. Mieke de Jong kreeg een prijs voor de serie Lampje. En ook het scenario voor de korte film Ik ben geen robot van Victoria Warmerdam viel in de prijzen. Scenario-schrijver Donny Singh kreeg de gouden pen voor de film De Tata's...